Uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Landbouworganisatie LTO en het kabinet zijn toch weer in, eh, met elkaar in gesprek. Gisteren liep LTO weg uit de onderhandelingen over een landbouwakkoord... maar gisteravond is urenlang gesproken tussen de LTO-top... en een zware delegatie van het kabinet. De lijnpoging had resultaat. Vannacht rond 1 uur zei LTO-voorzitter Van der Tak... dat het kabinet heeft bewogen. Dinsdag wordt er verder gepraat. Burgemeester Halsema zet haar plan voor een erotisch centrum in Amsterdam door. Wel wordt het iets aangepast na 100 vragen van inwoners. Zo wordt het aantal horecaplekken in het toekomstige centrum verminderd... om zo minder bezoekers te trekken. De gemeente Amsterdam heeft drie locaties op het oog voor een nieuw erotisch centrum. En daar moet een deel van de sekswerkers op de Wallen op termijn naartoe verhuizen. Begin volgend jaar valt het besluit. Voor de kust van Griekenland worden nog honderden mensen vermist... na het kapseizen van een migrantenboot afgelopen nacht. Zeker 79 mensen kwamen om en ruim 100 mensen werden gered. Hoeveel migranten er precies aan boord waren is nog onduidelijk. Mogelijk waren het er 750. In Griekenland is drie dagen van nationale rouw afgekondigd. En Fred Grim wordt de nieuwe trainer van FC Emmen. De 57-jarige Amsterdammer is de opvolger van Dick Lukien. Die is vertrokken naar FC Groningen. Grim tekent bij Emmen een contract voor twee jaar. Zijn belangrijkste taak wordt om de club, die afgelopen weekend degradeerde naar de eerste divisie, weer op het hoogste niveau te krijgen. Het weer vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. De komende dag is er weer veel zon.